tegen pedofiele vereniging Martijn wil beginnen. Eerder besloot het OM nog van Martijn over te gaan, omdat de vereniging niet aansprakelijk gesteld zou kunnen worden voor misdrijven van afzonderlijke leden. Maar de maatschappelijke onrust over seksueel misbruik is zo groot dat er snel duidelijkheid moet komen, zijn woordvoerder van justitie in Met het oog op morgen. Daarom is advocaat Drost gevraagd of hij snel een artikel 12 procedure wil doorzetten. Daarmee kan het gerechtshof het OM dwingen om alsnog tot vervolging over te gaan. Drost noemt de gang van zaken merkwaardig, maar werkt wel mee aan het verzoek. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. Vanuit het westen klaart het op. Het is zo'n 13 graden. Overdag wisselen bewolking, buien en zon elkaar af. Het wordt 17 tot 21 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig.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 Daarmee willen de partijen met één mond tegenwicht bieden aan president Assad en Syrië democratischer maken. De organisatie heet de Nationale Raad van Verlossing en telt 25 vertegenwoordigers van islamisten, liberalen en onafhankelijken. Vrijdag waren de grootste betogingen in Syrië sinds het begin van de opstand in maart, zegt de oppositie. Honderdduizenden mensen gingen de straat op om het vertrek te eisen van president Assad. Er zouden zeker 32 betogers zijn gedood. De ontmoeting tussen de Dalai Lama en president Obama heeft de relatie tussen de VS en China beschadigd. Dat staat in een verklaring van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. China zegt dat de ontmoeting een grove inmenging is in de Chinese binnenlandse aangelegenheden en de gevoelens van Chinezen kwetst. Verder moet Amerika maatregelen nemen om de schadelijke gevolgen van de ontmoeting uit te wissen, zegt China. Na afloop van het gesprek met de geestelijk leider in het Witte Huis zei Obama dat hij het belang van de mensenrechten van de Tibetanen had onderstreept. Wel herhaalde hij nog eens dat Tibet in de Amerikaanse